9 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultancykantoor EY op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen. Corona zorgt voor meer personeelskosten door extra zorg voor patiënten en de uitval van personeel door ziekte. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven, denkt EY. Maar organisaties die al krap zaten lopen wel het risico om om te vallen. Het kabinet is niet van plan om docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slop van Onderwijs zei in Nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. Volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang... om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen... en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. Zeker 16 passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Wales... zijn positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in thuisisolatie te gaan. Het toestel vloog vorige week van vakantieeiland Zakynthos terug naar Cardiff... met zeven mensen aan boord die mogelijk besmettelijk waren... Volgens passagiers was het een zooitje aan boord... en werden de coronaregels niet gehandhaafd door het cabinepersoneel. Veel reizigers deden hun mondkapje af... en liepen door het gangpad om praatjes met elkaar te maken. De Venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend... aan tientallen leden van de oppositie... Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie kregen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro. Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis... maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. Het weer de komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon met soms een bui.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 FM Zandvoort. FM Zandvoort. 106.9 FM. church the look by the lover I hope you'll soon recover Me, I go from one extreme to another And then my friends just might ask me They say, Martin, maybe one day you'll find true love They say, maybe There must be a solution to the one thing ook op internet.